maar naar de huizen om je heen. Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen. En zitten er geen vleugels aan een vogel, vliegt het toch nooit ergens heen. Ook al krijg je nog zoveel kansen, er gaat er altijd eentje mis. En doordat je mijn gezang kunt horen, weet je ook wat stilte is. Want het een kan niet zonder het ander. niet te veel vragen. Je kunt niet als enige de wereld dragen. Pak nou maar mijn hand. Laat mij de weg wijzen. Er is geen probleem. Als je keer op keer jezelf wil bewijzen. Maar je kunt het niet alleen. Als je weer een wedstrijd hebt verloren en je voelt je niet zo fijn, weet dan dat je extra goed moet zaaien. Wil de oogst wat beter zijn, maar je vindt de hulp zo overbodig, want je weet het zelf zo goed. Toch heb je je naaste mensen nodig die vertellen hoe het moet, want het is stel niet te veel vragen. should